Water met het NOS Journaal. In Turkije is een privévliegtuig neergestort. Aan boord van het toestel was onder andere de hoogste legerleider van Libië... zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. De Libische premier zegt dat hij rouwt om de dood van de generaal en vier andere inzittenden. Het vliegtuig was onderweg naar Tripoli en kwam neer bij een dorp in de buurt van de Turkse hoofdstad Ankara... Libië heeft twee rivaliserende regeringen. De generaal in het vliegtuig was in dienst van de regering van Nationale Eenheid. Die is erkend door de VN. Hij was in Turkije voor een ontmoeting met zijn Turkse collega... en andere hoge functionarissen van het Turkse leger en de minister van Defensie. De Britse komiek Russell Brand is opnieuw aangeklaagd voor verkrachting en aanranding van twee vrouwen. Dat meldt de Britse politie. De beschuldigingen komen bovenop eerdere aanklachten tegen de 50-jarige Brand. Over die beschuldigingen zei de komiek eerder dat hij nooit een verkrachter is geweest. Het Louvre heeft tralies geplaatst voor het balkonraam waar juweelrovers twee maanden geleden naar binnen kwamen. Het museum in Parijs gaat nog veel meer maatregelen nemen om nieuwe inbraken te voorkomen. Er worden bijvoorbeeld 100 extra beveiligingscamera's geplaatst. In oktober werd op klaarlichte dag voor tientallen miljoenen aan juwelen gestolen uit het Louvre. Na de roof kreeg het museum flinke kritiek omdat de beveiliging tekort zou schieten. De buit is nog altijd spoorloos. Het Glazen Huis heeft dit jaar al meer dan 12 miljoen euro opgeleverd voor Spieren voor Spieren. 3FM sluit traditiegetrouw de week voor kerst drie dj's op in het Glazen Huis... om geld in te zamelen voor het goede doel. Het huis staat dit jaar op de markt in Den Bosch. DJ's Barend, Sophie en Mart maken daar 24 uur per dag radio... Woensdagavond mag het drietal weer naar buiten en dan wordt ook de einduitslag bekendgemaakt. Het weer, vannacht klaart het op en het kan vriezen.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 And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love don't stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about travel in the distant lands. Escaping and all the madness out here in the world. Becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experienced pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control But it's a fantasy, it won't come true We never never even spoken. Your man Sway love you, so I'ma keep all these feelings inside. That's right. Keep my dreams alive until the right time. Uh. This is more than a crush, yeah. yes. Uh -huh. ZFM. are a home now for me.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 Jasper